Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Honderden patiënten met baarmoederkanker hebben in een kliniek in Maastricht mogelijk een te lage dosering straling gekregen. De kliniek Maastro Clinic heeft contact opgenomen met alle 343 patiënten en excuses aangeboden. De inspectie voor de gezondheidszorg is op de hoogte gesteld. Bijna 100 patiënten die de afgelopen vier jaar zijn bestraald krijgen een extra controle. De Soedanese, die gisteren werd vrijgelaten uit de dodencel, is vandaag alweer opgepakt. De vrouw was ter dood veroordeeld omdat ze het christelijke geloof niet wilde afzweren en zich weigerde te bekeren tot de islam. Gisteren bepaalde een rechtbank dat ze moest worden vrijgelaten. Vandaag werd de vrouw op de luchthaven van Khartoum opgepakt, samen met haar Amerikaanse man en kinderen. Het gezin wilde het land verlaten. Waarom ze zijn gearresteerd is niet duidelijk. President Poetin wil dat het Russische parlement een resolutie schrapt die een inval in Oekraïne mogelijk maakt. De resolutie werd in maart aangenomen vanwege de crisis op de Krim. Moskou zei toen dat de Russische minderheid moest worden beschermd. Het besluit om de resolutie te schrappen volgt een dag na de steun van de separatisten aan een wapenstilstand. Die werd vrijdag door de Oekraïense president Poroshenko afgekondigd. Het lijkt erop dat het staakt het vuren wordt gerespecteerd. Het kabinet gaat de opbrengst van de aardgaswinning in een fonds storten. PVV, VVD en PvdA zijn het daarover eens geworden met D66, SGP en ChristenUnie. Van dat zogenoemde toekomstfonds worden vernieuwingen in het midden- en kleinbedrijf en ook wetenschappelijk onderzoek gefinancierd. Het fonds is een initiatief van D66-leider Pechtold. Het is naar voorbeeld van Noorwegen. Het weer geregeld zon, maar in het noorden en het zuidoosten ook een enkele bui. Het is 17 tot 23 graden. Morgen 17 tot 20 graden, dan schijnt de zon ook geregeld. Valt er ook af en toe een bui. Donderdag wat meer zon en nog steeds af en toe een bui. Dit was het.